van 4 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. IS heeft de Britse gijzelaar David Haynes onthoofd. De terreurbeweging heeft een video van de executie op zijn website gezet. De beul lijkt dezelfde als de man die ook de Amerikanen James Foley en Steven Sotloff doden. De Britse premier Cameron noemt de onthoofding puur slecht... en zegt dat hij alles zal doen om de moordenaars te pakken te krijgen. De 44-jarige Heens was een oud-militair die werkte als beveiliger voor hulporganisaties. Hij werd in maart vorig jaar ontvoerd in Syrië, vermoedelijk door een bende die hem later verkocht aan IS. In de video van de onthoofding dreigt IS ook de Brit Alan Henning te doden. Heens zegt in het filmpje dat de Britse premier Cameron verantwoordelijk is voor zijn dood... omdat hij met de VS in een coalitie tegen IS is gestapt. In Houston is de Amerikaanse jazzpianist Joe Sample overleden. Bij het grote publiek is vooral het nummer Street Life bekend... dat Sample in 1979 mede componeerde en uitvoerde met zijn band The Crusaders... en zangeres Randy Crawford. Joe Sample is 75 jaar geworden. Hij speelde al vanaf zijn vijfde jaar piano. Hij vormde de Crusaders na zijn muziekopleiding. Verder nam hij 21 soloalbums op en schreef muziek voor andere muzici. Ook speelde hij samen met sterren als Miles Davis, Marvin Gaye en Johnny Mitchell. Samples van de muziek van Joe Sample zijn gebruikt door hip-hop artiesten. Bij de Limburgse voetbalderby Fortuna Sittard-Roda JC heeft de politie tegen de 30 mensen aangehouden. Tijdens de wedstrijd die door Fortuna met 2-0 werd verloren braken ongeregeldheden uit. Er waren 19.000 mensen in het stadion, onder wie 800 Roda-supporters. Negen arrestanten zitten nog in de cel. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden aangehouden. Fortuna en Roda uit Kerkrade spelen in de eerste divisie. Roda degradeerde dit jaar uit de eredivisie weer, nevelig en deels bewolkt met weinig wind en minimaal rond 13 graden. Overdag wolkenvelden met vooral in het noorden en oosten kans op lichte regen, maar ook af en toe zon. Vooral aan zee een soms vrij krachtige noordoostenwind.